Wij beginnen de zogerles 191. Pagina Kuf Mem Hei. 145. De regel 4 van Zoger. Ot Kuf Mem Hei. Sheet Zimbel ktiv hocho Hashem. Veshit karai mina shamayim misaprim ad vijf Torat Hashem tumima. Valrazada ktiv bereshit ha shit atvan. We hebben eerder geleerd, toen wij geleerd hadden over Habakkuk, herinner je nog? Hadden we geleerd van Rio letters, herinner je? 216 eh, letters, en als die alleen maar als letters zijn, dus 3 maal ab, ja, 3 maal 72. Dan als zij alleen maar als letters zijn, dus niet gedefinieerd zijn in woorden, ja, niet ges, ehm, afgezonderd zijn in woorden, maar alleen maar letters, dan is het, betekent dat het een stadium van, ehm, dat het een, verhulling. Maar wanneer die letters worden of verhulling of achoraim hebben we dat geleerd. Maar wanneer die letters worden ingedeeld in woorden, herinner je nog? Drie per woord dan ehm, betekent dat dat het ab woorden, ja, oftewel 72 woorden. En dat is, betekent onthulling. Daarom is de, heilige naam, wat uitgesproken wordt op de Yom Kippur, is de naam bestaande uit 72 letters, maar dan betekent al in woorden opgemaakt. 72 letters bestaat, bestaat 72 letters, betekent bestaat 72 woorden. Maar toen hebben we dus dat geleerd bij Habakkuk. En nu, een parallel daarmee vertelt ons Zoger ehm, wat hier ten, aan, naar aanleiding van de, de psalmen die hebben we laatst geleerd. Shit Simnin Ktiv Hocha Hashem. Is in die psalmen, die hebben we dus geleerd vorige keer, zes keer is het geschreven daar, de naam Hashem. Vishit Karayi, en er zijn ook zes versen vanaf de, het vers van Hashamayim Misaprim, de hemelen vertellen enzovoort. Herinner je, we hebben dat geleerd. Eh, de hemelen vertellen, enzovoort. Ad tot uh, dat vers, de regel 5. Torah Hashem tmima, de Torah van Hashem is volmaakt. Waar da, Ktiv brishit. En over dat geheim is het ook geschreven, is geschreven brishit. Daar is ook hetzelfde. In brishit is ook alleen, uh, ha shit van dat in het woord brishit, dat is het eerste woord van de Torah, zijn zes woord, zes letters. Maar direct daarop, de volgende, vanaf het volgende woord, brishit, en dan volgende vijf woorden, die maken samen al zes, eh, sorry, vanaf de, het woord brishit inderdaad, plus vijf volgende woorden vanaf het begin van de Torah, die maken zes woorden. Dus precies hetzelfde wat is uh, potentieel aanwezig is in het woord Brishit, wordt verder uit, zoals het onthuld in de volgende woorden, dus met inbegrip van het woord Brishit. En daar staat het, Bara Elohim Eda Shamaim, de volgende pagina, Veda Aretz, Ashit Tevil. Hij zegt zo, Brishit staat het het eerste woord, en dan staat het bara, schip, Elohim, het derde woord Elohim, de volgende pagina, de regel 1, et, nee, nee, niet zo, het geteld wordt, geteld woord vanaf het tweede woord, vanaf het tweede woord, bara Elohim, et ashamaim, we arts, vanaf het tweede woord van het Torah, dus niet zoals ik had gezegd eerst, maar vanaf het tweede, tweede woord staat het Barai Lokim, Barai is één woord, Elokim twee, et drie, Hashamayim, de volgende pagina, vier, we et vijf, Haaretz zes. Ha, shit, teven, dat zijn zes woorden. Dus wat in het woord, ja, Breshit, in het eerste woord, staat in één woord, wordt onthuld als het ware, wat, wat verhuld is in het woord prishit in, in het, begin, wat is onthuld in zes volgende woorden. Zo is het ook zo'n parallel trekt nu de zoger tussen die zes eh, namen van Hashem in zes eh, versen, in zes overeenkomstige versen uit de, die psalmen die hij we hebben geleerd en die hij dus opnoemt. De volgende pagina. Ja, nee, in Breshit zitten zes woorden, zes woorden. Maar vanaf het volgende woord, bara, schiep, vanaf het volgende woord zijn zes woorden die onthullen datgene wat staat in het woord Breshit. In het woord Breshit zitten zes letters in die zes letters, in, in de volgende zes woorden onthuld wordt, wat staat, alles wat staat, wat in het woord Brishit staat, wordt onthuld in de volgende zes woorden. Eigenlijk in de woorden, zes woorden, of in het eerste woord, let op, in het eerste woord van de Torah is alles staat erin. Alles wat zal komen. En, maar in verhulde vorm. En in de zes woorden vanaf het tweede woord is onthuld alles, de hele schepping is, zit daarin ook, qua letters, qua alle, uh, bestuur, besturingssysteem, alles zit in de volgende, daaropvolgende volgende zes woorden. Duidelijk. En dat trekt je dan daarmee parallel, vergelijk je dat met, met die zes versen, of zes namen van Hashem, die zijn net als, als letters. Met de zes, zes namen van Hashem, met de zes die er zijn in zes uh, versen van de uh, psalm, psalmen. 1, de volgende pagina, 1, na de punt. Karaje acharanin, lekabel shit zimnin Hashem. Twee. Shit. Karaye begin shit atwan de hocha. Shit shmeihen begin shit tevin de hocha. Karaye acharanin, hij zegt, de volgende, de daaropvolgende, volgende, eh, de andere, de volgende versen, die staan tegenover zes keer Hashem. in, in de psalmen. De regel 2. Shit karai begin shit at van de Hager. Zes versen. van eh, vanwege zes letters die hier zijn, in één geval, in zijn de Torah, in de Torah en in de, in de, in de psalmen. En shit, schmeigen en zes namen eh, vanwege zes woorden hier van een, ander, van dat geval. En nu gaan we terug, keren we terug naar de vorige pagina, Hasulam, de linker, de rechterkolom, de regel 16. De referentie van Oot Kuf Mem Hei, 145. Shit simnin we Hule dubbele punt. Shesh zeventien poamim katuf kan Hawaii. We shisha psukim hem minachtina shamaim misaprim ad torat shemt tmima. 19 valis sod ze katuf brishit shebo shesh twintach otiot. Goed zeer speciale manier van brengen hoe, van de stof, hoe dat allemaal zit. En dan zie je ook intussen dat, wat betekent dat één, in één woord zit alles, al, al die krachten. Alleen dat, alleen de tikkunim, tikkunei zoger, het boek van correcties van zoger, van Shimon Bar Yochai, bestaat alleen uit uitleg van het hele boek, het hele boek van het geheime boek uit uitleg van um, dit woord Brishit. Zes paamim katuv kan Hawaii. Zes keer, 17 is hier geschreven de naam Hawaii. En in die, in die psalm. We shisha psukim hem en, dat, en er zijn zes versen min hashamaim vanaf de woorden min ha uit de hemel, nee, min, vanaf uh, eh, 18, ha is aprim, vanaf, eh, vanaf het vers dat begint met de hemelen vertellen, ad Torah Hashem mima tot het vers eh, dat begint met Torah Hashem mima de leer van Hashem, de Torah van Hashem is volmaakt. 19. Walsot zekatuwe, en over dit geheim is het geschreven, Breshit. Dus hetzelfde parallel. Hetzelfde net zoals in de psalmen, zo zit het zes namen in zes versen. Dus hetzelfde is, uh, bedoel, hetzelfde kan je dat terugzien in Breshit. Het woord Breshit. Sheboshesh Atiot, dat in hem zijn er zes letters. Maar het principe is hetzelfde parallel. 20. Barai lokim et ha veta aret et 21. Hen shesh milim. En de volgende zes woorden, dus na vanaf het tweede, Barai lokim, schip lokim, de hemelen en de aarde. Dat zijn zes woorden. Eigenlijk de hemelen en de aarde schiep Hashem, daar zit alles. De hemelen en de aarde, als je dan alles wat daarin zit, erbij, erbij betrekt, erbij telt, dan heb je alles wat, wat, er, al, eh, wat er geschapen werd. Het eh, 21 naar de punt. Hamikraot acharim. 22. Shemin Torat Hashem Tmima Ad Anechamadim Mizahava hem rak 23 kneget 6 פעמים הוויה שכתוב bahem. Aval 24 שישה ktuvim atzmam einam nidrashim. Uh, eh, 21 naar de punt. Hamikraot acharim, de overige anderen, andere versen en hij, en hij verduidelijkt ons 22, Shemin Torah Hashem Twimaf die vanaf de Torah, fanaf de Torah van Hashem is volmaakt. Ad Hanechemadim dat tot het vers dat waarin staat Hanechemadim is ahaf, upas uh, eh, die aangenamer zijn dan goud, de woorden van de Torah. Hem raakt dat zijn alleen maar 23 negatje, die staan alleen maar tegenover zes keer Hawaii die in hen geschreven is. Awal shisha, ktuvim, atzmam, maar zes uh, versen zelf worden niet uh, verklaard. 24, na de punt. Zes 25 hamikraot, Shemina Hashamayim Misaprim, Ad Torat Hashem 26 Timima Em Bishvil Shesh Shabakan Shebakan, 27 Shebamila Bereshit. Sheshet 25 Amikraot. zes versen Shemina Hashamayim, die vanaf de hemelen, vanaf het vers dat begint met de hemelen vertellen, tot het vers wat begint, dat begint met Torah Hashem Tmima, de Torah van Hashem is volmaakt, 26. Hem beschwil. die zijn vanwege zes otiot, zes letters, die hier zijn, waar hier, 27, hij, hij legt het ons toe. Shabamila Brishit, die in het woord Brishit zijn. Dus als parallel leg die gewoon. Kijk nou, daar is zo, en dan ver, vergelijk je dat met de zes, met het woord Prishit, dat zes letters telt, 27. Wesheshet Hashemot, hem bishvil 28, Shem Amilim Shebakan, Shesh Amilim Shebakan, Shem Barai Lokim et Hashamayim vet Aretz. Wesheshet Hashemot, let op. En de zes namen, die in de, dus nog een keer, de zes versen die in de psalmen, die hij noemt, zijn die parallel, daarmee, dus trek die parallel met de, met de, het woord Breshid. En de zes namen van Hashem, die zijn vanwege, of tegenover zes woorden die hier zijn waar, 28, Shehem, dat die zijn Barai Elokim et Hashemayim ved eh, Dat para schep Elohim schiep de hemelen en de aarde. Dus twee, twee op twee, hè? twee daar en twee daar. Twee in psalmen en twee in eh, het begin van de Torah, Bereshit en zes woorden die daarop volgen. 30. Biura Dwarim noda. Shekol darga haniglet 31 baulamot. Ineit hila ba bifkinat otiyot. 32 sha'a zadain lonodaa. Goed, goed kijken wat hij ons nu vertelt. En ook krijgen we meer inzicht ook in wat zijn de woorden. Woorden zijn uh, letters, de letters zijn kilim. Biura dwarim de uitleg van woorden. no het is bekend. Shekol darga dat elke traptreden, aniglet baulamo, die onthuld wordt in de hemelen 31. Hineet gila, zie hier eerst, kom die bifchinat otiot in het aspect van letters. 32. Letters betekent dus kilim. Nou, kilim, dan 32, Sheaza dain lonoda, dat dan is, is het nog niet, is die nog niet uh, kenbaar. Punt. Ja, net zoals je letters gewoon aan, aan elkaar plakt, gewoon letters, letters, zonder zijn hen te verdelen, in te delen, in woorden, dan is het, wat is het, abracadabra. Waachar kach ba'a batsirufei 32 had hij teivot. Waas nodaat amadrega ma sheyeshba. Waachar kach 32 en vervolgens komt zij batsirufei teivot in de combinaties van, van woorden. 33. We aas nodaat amadrega en dan wordt kenbaar de trap traptreden wat er in is. 34. Al derach shenik baerla elbas basot rio otiod we ab teven. Op de manier zoals het uitgelegd werd bovenaan, we hebben dat ook geleerd, in het geheim van Rio Otiot van 216 letters, ook de naam van Habakkuk, nog, waar we Abbe, Tevin en 72 woorden, 72 woorden, elke woord is, telt drie letters, standaard. En dan hebben we dan hetzelfde getal, 216 letters. Maar dan gedefinieerd al, al in vorm van woorden. 35. We sot shit i atvan, shebamilat, de volgende linker kolom, de eerste regel. Brishit, shehen kwar kololot, kola met shamaim shamayim wa arets twee, shit atvan shabahem. Ela odolo drie nodao. Ki alken meromazin rak baatvan, bli shum vier tsirufei milim de rechterkolom 35 na de punt. We zes soort, en dat is het geheim van Shit at van zes letters, Shabamilat Brishit, die in het woord Brishit zijn. De regel 1. Shehen kwarkulalot, let op, dat die bevatten al de hele realiteit van de hemel, de hemelen en aarde, twee, besot in het geheim van Shit van Shabam, van die zes, in het geheim van zes letters die in het woord Breshit zijn. Ela odelonodou, maar die zijn nog niet kenbaar, nog niet gekend, nog niet uh, ont, als het ontvouwen. Drie. Kial ken want daarom worden zij gezinspeeld alleen door letters Bli shum tsirufei absoluut zonder combinaties van woorden. Dat is het woord brishit. Vier. Vier na de punt. Wacharkach. Yes, shit, tevin, shehem. En vervolgens zijn er, komen, vanaf het tweede woord in de Torah, komen, er, komen zes woorden, die zijn, de regel 5, bara, 1, Elohim 2, Et 3, Hashamayim 4, Vaet 5, Eharz 6. De regel 6. We ba lekalel gilui Mashekalul, bamilat Zeifen, brishit. Ki hem Hashamayim vares umlam. Kijk wat die zegt we kan, en hier in die zes woorden, ba, kwam dat, kwam dat om uh, samen te vatten, de onthulling van wat bevat, van wat wordt bevat in het woord, wat is bevat in het woord Breshit. Dus, ki hem ashamayim, want dat zijn de hemelen en de aarde en alles wat hen vult. En dat, dat, dat is weergegeven in zes woorden. En Hashem schiep, ja, Elohim, en uh, Elohim schiep de hemelen en de aarde. Wij deren ze je schlega vindt, karai, ze je schmina schaamijm. Nei hen, wij saprijm. A de Tora schemt mima, kin ze huadain thilat, agilui schelg maratikun elov, daainu od bevchina tot iot. Wij deren, als het twalv art van, ze en je ga die een parallel brengen, leggen met, de, wat met, die, met die versen, ja, de versen en de namen in die, van de psalmen. Ach, wel de zijn op dergelijke manier, Ierslagavin kan men, dient men te begrijpen, dus de zes versen die er zijn, ja, in de psalmen, op dezelfde manier. Hashamayim misaprim, de hemelen vertellen, tot het vers Torah Hashem Tmima, de Torah van Hashem is volmaakt tien. Shuhu adain tchila dat, dat is, let op, dat is nog het begin van de onthulling van de Gmartikun, het Tikun, Gmartikun in die woorden zit het. Heel. De Haino, dat wil zeggen, Od bifhinaat otiot, dat wil zeggen, nog in het aspect van de letters. Ja, die, die versen, die versen die dan, die dan parallel trekt die, on, trekt die dan met al derg op de manier zoals beschiet van zoals het zes letters in het woord Brishit. Punt. Twaalf naar de punt. Wagilu gmar. Agamur shel Gmaratikun de 13, Matchil mitorat Hashem tmima 14 ulehalan. sham shit shmeyen. Shekol shem more 15 al hasaga lehorot shirak achar hatiyufta shleimata 16 basoda katuv ve star אז מתגלים כל זייפין צירופי הטייבין שהיו בסיווג הגדול gadol התיקון, דהיינו השט, Ashet שמיהן. Dus hij zegt het andersom dan wat ik eerst had gezegd vooraf, de, toen wij begonnen waren, hadden de les. Hij zegt dat de versen staan, ja, de versen, zes versen, die zijn tegenover de het woord Prishit. En de zes namen van Hashem, dus zes versen, dat is verhulde vorm, bedekte vorm. Daar is nog bedekt. Dus net als alleen maar letters, de letters, zes letters van het woord Breshit. Terwijl in, ten aanzien van die versen, ten aanzien van de psalmen, zegt hij dat zes, zes versen, dus ten opzichte, zijn ten opzichte dus maar ten opzichte van het, eh, van het woord Breshit, maar, ten, maar de zes namen die er zijn, namen van Hashem die in zes versen uh, gebezigd worden, dat die zijn eh, tegenover die zes woorden vanaf de tweede woord van de Breshit. Dus onthulling van Hashem. Dus wat zei je ons? Dat die zes versen, die zijn uh, het begin, als het ware, van de onthulling van de Gmartikun. Dus aanduiden dat. 12 ehm, naar de punt. Wagiluja Gamur en de volledige onthulling van Gmartikun, zei 13. Maar hier begint vanaf van Shemt shemt mima Ulahalan. Hij begint, begint met de Torah, Torah van Hashem is volmaakt en verder, Sheesh Sham Shet Shmehen, dat daar zijn zes namen. Dus niet in die, die versen, zoals had ik ook gedacht, dat het eerst daarvoor, de versen, die, versen, die zes versen die hij genoemd had. Maar de versen daar, daar, daarna, die, be, die hij had aangegeven, de daar zijn zes namen van Hashem. Shekol Shem Moreal Saga. Let op, dat elke naam wijst op een, op een bevatting. Dan weten we wat de naam is. Lehorot, om te leren, 15. Shrakachara tiyufta, de Shlemata dat pas na de volmaakte inkeer, tshuva, hier is het Aramees, Basoda katuf, wij daar mechamato en niets is verhuld van zijn zien. als of van zijn toorn, zoals we dat geleerd. als met galin, kol tsirufeatevin, dan worden uh, onthuld alle combinaties van woorden, shayuba zivug, die, die er waren in de grote zivug van de Gmartikun. 18, de Haino, dat wil zeggen, Ashetshmeigen, de zes namen van Hashem. De zes namen van Hashem, dus wijst aan, wijst erop aan dat, dat is dan de volledige onthulling in de Gmartikon 19. Dus van de andere kant, van de andere kant zien we dat op die manier die versen, dus die geven, die zijn, dus, daar worden, wordt gezinspeeld de Gmartikon we אמרו. amro. Wal דה כתיב brishit 22, השית אטוון, en dat is wat hij zegt, de zoger. Waar raza da en over dit geheim is het geschreven Brishit. Dat woord Brishit. Hem shit atvan. Dat zijn, die zijn, daarin zijn, dat zijn zes letters. En ver, verder, en parallel daarmee. Bara Elohim et Hashamayim ve de aards. Dus Elohim schiep de hemelen en de aarde zes woorden. Hashi tegen, dus hier is het ook zes woorden. Hier zijn zes woorden en niet letters. 21 naar de punt. Waar al-sod hashit, 22, karayi veshit shmeihen hanal. Katuv Batura shit atvan bebrishit. 23, we Shem Shamayim, we Aretz, we Sham Shamayim, we Aretz Al Sot Ashet Karai, hij zegt over het geheim van zes versen, 22, en zes namen van Hashem, zoals boven gezegd werd, is het geschreven in de Torah, zes woorden, nee sorry, zes letters in het woord Brishit. En daar, Shesham, dat daar de hemel en de aarde zijn nog verhuld. Ja, in het woord Brishit, alleen maar zes letters. En daar is dat nog niet, zien we niet, lezen we nog niet, dat de hemel en de aarde is geschapen. dat is ook, dus dit zit inbegrepen, nog niet onthuld. 24 weer. Ovashet tatevin bauli de gelui. Dainu bara Elohim et Hashamayim veet Haaretz. Uwashit even, let op. En in, de, en in zes woorden die daarop komen, die daar, achteraan komen, na het woord Prishit komen. Bau lidei gilui kwamen zij tot onthulling. Dat wil zeggen, bara Elohim, schip Elohim et Hashamayim de hemel, we et en de, en de aarde. Punt. Ken hashit 26 karaisha bahashamayim misaprim atorat Hashem 27 timima Od לא נגלה הזיווג הגדול בגמר, 28 Hatikun Alburjav. Ela אלא Achara Katuv אחר 29, Eini star mechamato niglu shet shmeihen asher dertach bashet shmeihen a eilu ba kol agiluya gadol shel 31 gmara tikun al burjav ushlimutav. Ja, nog een keer. In, die, in dat eerste woord van de Torah Breshit is, kwam nog niet tot de onthulling de, de de hemelen en de aarde. Het zit nog daar potentieel aanwezig. Het is nog niet onthuld, niet, alleen verhuld. En de, in de zes woorden die daarop, daar die daarop komen, daar is het al onthulling van de hemel en aarde en alles wat de, eh, die vullen. Ja, op dezelfde manier trekt hij nu parallel met die zes versen en zes namen van Hashem. En dat is wat hij zegt. Ken, zo is het ook, Hashet 26 Karai, de zes versen, Sheba Shamayim Isaprim, die er zijn vanaf Mea Shamayim Isaprim, vanaf de hemelen vertellen, tot de Torah, Torah Hashem Tmima 27, tot de, tot de Torah van Hashem is volmaakt zes versen, en die, en die duiden aan op de Gmartikun. Die zijn dus, die zes versen zijn, duiden alleen maar on, in, verhulde voor, in een verhulde vorm op de Gmartikun. Od lonigla, dat is wat hij zegt. Od lonigla zivugagator. In hen is nog niet onthuld de grote zivug van de Gmartikun eh, in al zijn eh, duidelijkheid volledig. Ela acharkach, maar vervolgens, daarna, acharakatuwe, na het vers, daar mechamato, niets is verhuld van hem, kijk nou dat ook de woorden passen, niets is onthuld van hem, dan worden ze onthuld. Niglu, Shet, Shmeihen, werden onthuld de zes namen van Hashem. Asher Bashet Shmeihen, die in zes, Asher Bashet Shmeihen, Elo, dat in deze zes namen van Hashem, Ba, Kola, Giluja, Gadol, kwam de hele grote onthulling van de Gmartikun 31, eh, helemaal tot zijn voltooiing en volmaaktheid. Ja, hetzelfde parallel, hetzelfde parallel als met het woord Breshit en zes woorden die daarop komen. 31. We zeggen, Shomer Karai. Karai 32, Le Kabel Shit Zimnin Hashem, de, de andere versen zijn tegenover, liggen tegenover zes uh, keer de naam Hashem. 32. De Ainu, Shit Shmeihent 33, Hawaia. Kia psukim aktuvim acharei, we een nistar 34, Mechamato, ad sofam amizmor. Romzim kneget 35, Hashet Shmeihen, Shekatuv Bahel. De Ainu, dat wil zeggen, 32, Shit Hawaia, zes namen van Hawaia, 33, Kiamisaprim, Misaprim, Kia Psukim, Aktuvim. Wat zegt hij dan? Want de versen die daarna, daarna zijn geschreven, dus wanneer we één is daar Mechamato, vanaf dus, en niets is verhuld van zijn zien of van zijn toorn, 34, ad sofa mismoor, tot het einde van de psalm, romzim, die zinspelen, uh, eh, tegenover, dus die, als, die staan als het ware tegenover eh, Shit Shmehen Shekatuv Bahem. Zes namen van Hashem die in hen geschreven zijn. Dus dat is ook de parallel, uh, uh, ten aanzien van die, ver, van die psalmen. 35 naar de punt. We nemen Tsaashershet Karai. 36 begin schiet at van de hoche, schiet schmeigen begin schiet Teven de hoche, De hainu. waar de volgende pagina. Asulam de rechterkolom de eerste regel. Sheshet Karai. Mina Shamai isaprim. A de Torah twee Hashem Tmima, hem kamu, nee, hem kmo shet atvan de brishit dri Sheina Megolot Beshlemo. Dat is de parallel, die, het parallel wat hij ons nu vertelt. De vorige pagina, de regel 35. We nemen het, dat bleek dus, Asher Shet Karai, dat zes versen, begin shit at van de hoga, vanwege zes letters van hier, shit shmeen zes namen van Hashem, die zijn vanwege de zes woorden die hier zijn, dus parallel wat die zegt. De Haino, dat wil zeggen kamuwaar, dat wil zeggen zoals het, zoals het uitgelegd is. De volgende pagina de eerste regel, Hasulam rechter, rechter kolom. Hashet, Sheshet, Karai, dat zes versen, Mina Shamayim is Aprim, vanaf en de hemel, de hemelen vertellen, ad de Torah Hashem Timima, de Torah van Hashem is volmaakt wij, hem kmo, die zijn net zo als, dus dezelfde verhouding, als Shet Atwa de Brishit, als zes letters van het woord Brishit. Drie, Sheinan Megolot Bashlimut, die niet helemaal onthuld zijn. Punt. Veshet Shmeihen, vier Shebaktuvim, Mitorat Hashem Tmima, Atasov. Hem vijf, Kmoshe Tevin, Barai Lokim, Hashamayim, zes, Weet Aretz, Shekan, Bau, Al Shlemutam. drie, We shet schmeigen en zes namen vier Shebaktuvim die in versen zijn van het vers Torah Hashem Tmima en de Torah van Hashem is volmaakt tot het einde van de psalm, deze psalm. Hem die zijn net zoals zes woorden, regel 5, Barai Lokim et Hashamayim et arts. Net zoals zes woorden in het in, in het beschrijven van de scheppingsplan, vanaf de tweede tot de vanaf het tweede woord, de regel 6. Shekan bau al shlemutam, dat hier komen zij tot hun volmaaktheid, punt. Upa zeven lashmianu, shebashet karai, odelonoda, acht, madrigatam. We hem, en hier is het, denk ik dat het, het tweede woord, de tweede letter is niet alef, maar he moet het zijn. In het tweede woord van de regel 8, de tweede letter is niet alef, maar he, de letter he. We hem, kmo shet, atwan de brishit, 9, ela achara shet karai, bekarai acharanin, tin shabem shet shmeyen as bau לגילוי anirze uh, eh, Oba Leshmashmian, en het komt ons te leren, zeven. Shabashet Karai, dat in zes versen, da Madrigatam, is hun traptreden nog niet, hun traptreden zijn nog niet bekend, niet bekend gemaakt, niet kenbaar, acht we hem kmo, en die zijn net zoals zes letters van de naam Brishit. 9. Ela achar shet karai, maar na de zes versen, bekarai acharanin, in de volgende, in daar, daarop volgende, eh, andere versen, die daar, daar, daarna komen, she bahem kin, shit waarin zes namen zijn vermeld van Hashem, as baule geluja zijn dan kwamen zij tot de gewenste onthulling. Zie, een beetje zo'n uh, van uh, zoger, waarbij zoger die, via de parallellen, die parallellen, uh, iets wil ons brengen die, en wat we hebben ook als neveneffect hebben geleerd, dat in letters zelf, dus nog een keer, in letters komt niet onthulling, het is een verhulde vorm nog, de traptreden is nog niet onthuld, maar in woorden wel. In woorden zit al, en ook we hebben geleerd, in de namen van de Shem zit al onthulling, bevatting. Nou,